Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Homo en biseksualiteit. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is de tolerantie in alle bevolkingsgroepen gegroeid. In 2006 dacht 15% van de Nederlanders negatief over homo- en biseksualiteit. Dat is nu gehalveerd naar 7%. Toch ervaren homo's, lesbiennes en biseksuelen volgens het planbureau nog wel meer problemen dan hetero's, zoals intimidatie op het werk. Ook hebben nog veel Nederlanders er moeite mee als homoseksuelen in het openbaar zoenen. Alle drie de bomaanslagen die vandaag werden gepleegd in Bagdad zijn opgeëist door IS. Door de explosies werden meer dan 100 mensen gedood. Zeker 175 mensen raakten gewond. De zwaarste aanslag was vanochtend in een Sjiitische wijk. Daar ontplofte een autobom op een drukke markt en werden zeker 63 mensen gedood. Vanmiddag ontplofte elders in de Iraakse hoofdstad nog twee autobommen. Bij huiszoekingen in drie appartementen in Rotterdam-Zuid zijn grote hoeveelheden geld, drugs en vuurwapens gevonden. De politie vond onder meer 20 kilo harddrugs, 60.000 euro cash en vijf vuurwapens. Er zijn negen verdachten tussen de 20 en 35 jaar opgepakt. De politie had informatie gekregen dat er in en rond de flat gehandeld werd in drugs. In Oekraïne zijn 17 schilderijen teruggevonden die een paar maanden geleden waren gestolen uit een museum in Verona. Onder de schilderijen zijn werken van Peter Paul Rubens en Tintoretto. Ze zijn zeker 15 miljoen euro waard. Hoe de politie de schilderij op het spoor is gekomen is niet duidelijk. Vorige maand werden in Oekraïne vier kunstwerken gevonden... die waren gestolen uit het Westfries Museum in Hoorn.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 ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. Look.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 106.9 ZFN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 No were Imagine how I must be feeling